Twee uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In het centrum van Hilversum is de omgeving van een kerk afgezet... vanwege de vondst van een verdacht pakketje. Het zou gaan om een zwarte koffer. Door de afzetting is de kerkdienst van 11 uur niet doorgegaan. De politie is ter plaatse voor onderzoek. IS heeft de zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. Bij de aanslag gisteravond op een bruiloft zijn zeker 63 mensen om het leven gekomen... en 180 mensen gewond geraakt. Volgens een ooggetuige waren er meer dan duizend mensen in de ruimte... toen er verschillende explosieven afgingen. De aanslag komt op het moment dat de Verenigde Staten en de Taliban... in een afrondende fase zitten van hun vredesbesprekingen. De VS wil zich terugtrekken uit Afghanistan... op voorwaarde dat de Taliban afziet van aanslagen gericht tegen burgers. Een groot deel van een sloppenwijk in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh... is verwoest door brand. Onduidelijk is nog hoeveel mensen dakloos zijn geraakt... Het zijn er zeker enkele duizenden, maar er zijn ook berichten over 50.000 daklozen. De brand brak vrijdag uit, waardoor is nog niet duidelijk. Er zijn geen berichten over doden, wel zijn er mensen gewond geraakt. Veel mensen waren niet thuis vanwege het offerfeest. Het vuur kon zich snel verspreiden omdat de huizen dicht op elkaar waren gebouwd... en veel woningen hadden daken van kunststof golfplaten. De regering van Bangladesh heeft hulp toegezegd. In Hongkong hebben zich opnieuw tienduizenden demonstranten verzameld voor een protestactie. Ze wilden aanvankelijk een mars houden naar het zakencentrum, maar dat hebben de autoriteiten verboden. De afgelopen weken kwam het een aantal keer tot felle botsingen tussen de politie en de demonstranten. De organisatie van de protestbeweging heeft opgeroepen het vandaag vooral vreedzaam te houden. Het weer. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon, wolken en af en toe een bui.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 In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand. I wanna pieces piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I wanna the fork. She tell me everyone you wanna fork. I tell her you don't understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. somewhere me le pego y es que out on the line for you I'd move the oceans if you wanted me to internet.